om voor altijd in Gaza te blijven. Maar dan moet Hamas wel verdwijnen. er mag ook geen andere groep aan de macht komen... die vijandig tegenover Israël staat, hoorde correspondent Nasra Habib Allah. Maar goed, dat is een lastige opgave. Al is het alleen al omdat nu praktisch ja, de hele Gazaanse bevolking... vrij eh, vijandig tegenover uh, Israël staat. Omdat ja, Israël daar eh, het leven eigenlijk eh, nu verwoest. En eh, zeker zolang er geen ehm, echte oplossing komt voor de Palestijnen met een einde aan de bezetting, ja, zal dat toch wel heel erg ingewikkeld blijven. Intussen zegt Artsen zonder Grenzen dat een van hun chirurgen is neergeschoten in een ziekenhuis in Gaza. Er komt geen strenge migratiewet in Frankrijk. De regering daar wilde dat illegale harder worden aangepakt... vertelt correspondent Frank Renaud. Aan de ene kant wil de regering illegale legaliseren... als die werken in sectoren waar geen personeel voor te vinden is. De bouw bijvoorbeeld of de horeca. Hè. Maar aan de andere kant wil Macron minder asielzoekers toelaten... meer eisen stellen voor het verlenen van verblijfsvergunningen... en wil hij vaker illegale en ook migranten die de regels overtreden... het land uitzetten. Op verschillende plekken in het land, waaronder in in Parijs zijn hele krottenwijken ontstaan... omdat illegalen nergens terecht kunnen. Ze komen maar moeilijk aan betaald werk. En om toch aan eten te komen, wordt er in de omliggende winkels veel gestolen. Geld uit de muur halen is er in veel gevallen niet bij op Bonaire. De automaten zijn stuk of gewoon leeg. Mensen worden er gek van, want contant geld is onmisbaar op het eiland... Dat merkte ook correspondent Dick Draaier toen hij op Bonaire een ijsje wilde kopen. Dat was al gesmolten voordat hij kon afrekenen. Zo'n swipe-machine, dat vonden ze te duur bij de bioscoop, idem dito. Dus ja, ik moest op zoek naar een geldautomaat. De MCW om de hoek had inderdaad de rolluiker dicht. En ehm, nou ja, gelukkig was dan het dorp ook wel weer zo klein... dat de vrouw achter het schepijs me zei dat ik morgen wel weer mag komen betalen. Maar goed, het, is dus heel lastig eh, voor iedereen. De bank zegt alle geldautomaten te willen vervangen, maar dat kan nog jaren duren. En het weer nog op sommige plekken wat mist. Verder veel wolken en vooral vanmiddag en vanavond ook flink wat regen. Het wordt 5 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits en wat opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. De weg is richting het zuiden dicht bij knooppunt Amstel. Op dit moment kun je het beste omrijden via knooppunt Muidenberg. Dus over de A1, de A9 en de A2. Verder staat er nog een kapotte auto langs de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is één rijstrook dicht. Daar is de vertraging nu 25 minuten. Tot slot ook nog even naar de A1 Amersfoort richting Amsterdam.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 Tot die conclusie komt de nationale ombudsman. Wie voor bijvoorbeeld een gehandicapt kind iets wil regelen... loopt tegen allerlei problemen met machtigingen aan. Het gevolg is volgens de ombudsman dat mensen zelf illegale omwegen gaan verzinnen. Voor de kust van Jemen is een olietanker beschoten met raketten.